Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij elk bedrijf moet een vertrouwenspersoon komen. Dat vindt de adviseur van de regering Mariette Hamer. CDA en VVD willen een uitzondering voor kleine bedrijven, maar daar is ze het niet mee eens. Omdat we juist zien dat bij kleine bedrijven, en moet u zich voorstellen, daar ken je elkaar allemaal. Als je daar niet een vertrouwenspersoon hebt, ja, dan kan je al helemaal nergens met je verhaal terecht. Het is heel onveilig. Het kabinet wil na de verhalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland en Ajax het probleem aanpakken. Vandaag wordt erover gedebatteerd. Er komt een nieuwe straf voor chauffeurs die met een slok te veel of een jointje achter het stuur zitten. Vanaf 1 april moeten de weggebruikers een verplichte gedragscursus volgen bij het CBR. Die verplichte les kost 1100 euro en komt bovenop de boete. Ook snelheidsovertreders kunnen een verplichte cursus verwachten. En de vape moet een make-over krijgen, vinden de meeste partijen in de Tweede Kamer, schrijft RTL Nieuws. Ze willen geen felle kleurtjes en glitters zien, maar een saai ding dat lijkt op een normale sigaret. Zo hopen ze dat het voor jonge mensen minder aantrekkelijk wordt om te beginnen met vepen. Vanaf oktober dit jaar zijn de smaakjes al verboden. En er is een bijzondere kalender in de maak. Eentje waar mensen met een beperking op de foto staan met katten met een beperking. Het idee komt van een kattenopvang in Brabant. Gehandicapte dieren krijgen daar normaal vaak een spuitje een beetje raar vinden, deze mensen die op de kalender komen. Wij markeren iets en daar ook geen spuitje, toch? En deze beestjes horen ook gewoon een mooi leven te krijgen. Dieren zijn eh, vaak het slachtoffer van het gedrag van mensen. En eh, voor, voor mensen is heel veel geregeld en voor dieren heel weinig. Ze hopen met de kalender geld op te halen waarmee gehandicapte katten geopereerd kunnen worden. En het weer nog op veel plaatsen sneeuw of natte sneeuw. Vooral in het zuiden kan er behoorlijk wat vallen. Vanmiddag dan trekt het weg, breekt de zon ook af en toe door.